Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zoals verwacht is een meerderheid van de Tweede Kamer voor deelname aan het permanente noodfonds voor de euro, ESM. Een van de partijen die tegen zijn, de PVV, vroeg uitstel van het debat. PVV-leider Wilders wilde wachten tot na het kort geding over het fonds dat hij heeft aangespannen tegen de staat. Maar een meerderheid van de Kamer stemde voor voortzetting van het debat. In Egypte zijn vandaag en morgen presidentsverkiezingen. Dat is voor het eerst sinds de val van president Mubarak in februari vorig jaar. Ruim 50 miljoen Egyptenaren kunnen hun stem uitbrengen op 13 kandidaten. Vier van hen worden gezien als kansrijk. Twee komen uit de hoek van de moslimbroederschap. De andere twee hebben geen religieuze achtergrond. Gemeenten in Brabant worden het hardst getroffen door de economische crisis. Sinds 2008 is de werkloosheid daar fors gestegen. Vooral in Roosendaal en Os gaat het slecht. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten, waarin jaarlijks de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken. Opvallend genoeg is de Brabantse gemeente Den Bosch een van de meest aantrekkelijke plaatsen van het land, na Amsterdam en Utrecht. Onder de nieuwe kinderasielwet zouden hooguit 500 kinderen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. UNICEF Nederland en Defence for Children hebben dat gezegd in Nieuwsuur. Volgens het wetsvoorstel komen asielkinderen die langer dan 8 jaar in Nederland zijn in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel blijft tegen de wet. Oranje bondscoach Bert van Marwijk is boos op de fans van Bayern München. Die onthaalden Arjen Robben gisteravond op gefluit vanwege de gemiste cruciale strafschop tegen Chelsea. Zoiets doe je niet naar een eigen speler. In één woord schandalig, al dus van Marwijk. Oranje verloor de wedstrijd tegen Bayern gisteravond met 3-2. Het weer, opklaringen met kans op nevel of mist. Verder zonnig, in de loop van de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt broeierig warm met 20 graden aan zee tot 29 in het binnenland.